Dit is Rogier van Diesveld. Nou, succes jongen. Talked about the birds that fly up in the trees. We talked about the moon and the stars we couldn't see. But you keep on pretending you don't know what's wrong with me. Come on, let's talk about it. We talked about the good times that made us laugh inside talked about the bad times that brought tears to our eyes. Now I think it's about time for you to realize. Come on, let's talk about us. Oh, dear, I swear I love you till the very end. But I don't plan on sticking around if it's just to be your friend. stick to my head. Sometimes I think, little girl, that your heart is filled with lead. Come on, let's talk about us. Let's talk about us. Come on, let's talk about us. Well, well, well, well, well. Come on, let's talk about us. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Hartelijk welkom in de Radio 501 Carousel. Dit keer ben ik weer eens aan de beurt en ik heb voor de komende twee uur een leuk thema. Wat dachten jullie van dubieuze duetten? De playlist heb ik samengesteld met medewerking van het Muziekgezelschap. Ik heb verrassende duetten, eh, duetten die erg bekend zijn, onbekende duetten, onmogelijke duetten eh, kortom, ik heb genoeg voor twee uur duetten. Ik opende net het eerste uur met een duet van Van Morrison en Gail Lewis met Let's Talk About Us. En ik heb een duet op scherp staan en dat is van Marco Besato en Lucy Silva's. Een oud nummer van de baby's. maar wel een prachtige uitvoering van Marco en Lucy. Eh, every time I think of you. Every time I think of you. it always turns out good. Every time I've held you, I thought you understood. People say love like ours will surely pass, but I know. die. duet van Marco Bossato met eh, Lucy Silva's Every Time I Think of You. Eh, op de achtergrond hoor je hem al, een duet tussen een zanger en een gitarist. John Lee Hooker met Carlos Santana. Het is The Healer uit 1989. Zo weer een mooie tijd terug, maar nog steeds een wonderschoon nummer, vind ik. We zak even lekker onderuit op de bank en zet de volumeknop maar eventjes op 10. Luister naar de helende werking van de blues. Van de blues naar de pop. Een duet van Ian Carey en Michelle Schellers uit 2008 is dit Keep On Rising. iedereen is weer even lekker wakker en we gaan nu luisteren naar Eros Ramazzotti en Anastasia. Belong to you. Adesso no, non voglio più difendermi. Supererò dentro di me gli ostacoli. I miei momenti più difficili. There is no reason, there's no rhyme, it's crystal clear. I hear your voice, and all the darkness disappears. Every time I look into your eyes, you make me love you. Quest'inverno finito. from me. How you made me love you. Con per solitudine e deserti aridi dat. If You Love Me van Juices Wild, BB King en Van Morrison. U luistert naar de Radio 501 Carousel. Mijn naam is Rogier van Diesveld en mijn thema is vandaag dubieuze duetten.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 Ze zongen I Alone. Komen we bij een duet van David Bowie en Queen, Under Pressure. so slashed and torn. Why? Je luistert naar de Radio 5 Lane Carousel. Het thema is dubieuze duetten. Dit is Blue met Elton John. Eh, sorry seems to be the hardest word. is het toch een eh, voorrecht om al die mooie dubieuze duetten op een rijtje te horen hier bij Radio 501. Je luistert naar de Radio 501 Carousel. Ik ben nog eventjes lekker bij u. En eh, ik heb van het album Brussel eh, nu een duet van De Dijk en Salomon Solomon Burke. Ik moet het goed zeggen. En het moet en het zal. Enough is enough. Hoor ons hier. Zie ons staan. Vertellen niks nieuws. Maar misschien komt het aan. op. Ik denk nog twee platen. Maar eerst eventjes luisteren naar Johnny Hooker en Bonnie Raitt. I'm in the mood for love. I'm in the mood. in a mood, I'm in a mood. I'm in a mood for love. Lord, Lord, Lord, Lord. Look now. I said, that time's the right time to be the one you love. When night and night come, baby, you are so far away, baby. I'm in the mood. I'm in a move, I'm in a move. money with you, baby. thrill, baby. I'm looking at baby, you, you, you, you. Go night, night time and right time. Oh Lord, oh Lord, the be the one you love, you love. I'm in the mood, in the mood. Bonnie Rate is de laatste jaren regelmatig te horen in allerlei duetten. En deze kwam uit 1989 en komt van het album The Healer. Gaan we naar de laatste plaat van dit uur. Niet echt een duo, eh, niet echt een duet, maar meer even een duo.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 Word wakker. Kijk op wakkerdier.nl. In Breda heeft een man korte tijd in zijn auto gewacht. Wegens passerende fietsers kon de man zijn deur niet zomaar opengooien. Toen de fietsers voorbij waren, kon hij gewoon uitstappen. Van de man ontbreekt elk spoor. Het verkeer wordt steeds vriendelijker. En dat is goed nieuws. Doe ook mee. Ga naar vriendelijkverkeer.nl, een initiatief van de Fietsersbond. En dan gaan we naar vraag 10. Ik sport en heb geen stress. De kans op epilepsie is voor mij niet heel. Klopt dat? Eh. Ja, die zoeken jullie dus even op. De collecteweek van het Nationaal Epilepsiefonds is van 25 tot en met 29 mei. Kijk op epilepsie.nl. Ja, Volgens mij kun je dan geen epilepsie krijgen. Nee, dat is onjuist. Epilepsie maakt geen onderscheid. Iedereen kan het krijgen, ook al leef je nog zo gezond. Steun onze zorg en activiteiten voor mensen met epilepsie. Geef aan de collectant of stort op Giro 222-111. Chimpansee Fifi zat bijna 30 jaar lang eenzaam opgesloten op een koude, donkere zolder. Stichting AAP heeft haar gered. Help Stichting AAP meer dieren bevrijden en verzorgen. Spaar Miles. Dat kost u helemaal niets en spaart ook nog levens. Bel gratis 0800 1118. 0800 1118.